4 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Er komen gespecialiseerde rechters voor mensenhandelzaken. Dat hebben de Nederlandse rechtbanken besloten, meldt Trouw. Door enkele rechters zich te laten specialiseren... kunnen ze meer expertise opbouwen met mensenhandelzaken. Dat is nodig omdat de wetgeving op dat gebied complex is. De noodzaak voor speciale rechters blijkt uit een rapport... van de Nationale Rapporteur Mensenhandel... dat vandaag aan minister Opstelten wordt aangeboden... In het rapport staat dat rechters in vergelijkbare gevallen soms totaal andere straffen opleggen. Steeds meer sponsoren trekken hun handen af van Lance Armstrong. Door het dopingschandaal stoppen bedrijven de samenwerking. Na kledingsponsor Nike verbreken ook fietsfabrikant Trek... en de Amerikaanse brouwer van Budweiser Bier het contract met de wielrenner. Volgens de fietsfabrikant zijn de conclusies van het Amerikaanse antidopingbureau USADA duidelijk... Trek zegt teleurgesteld te zijn in Armstrong. In Bellingwolde in Groningen zijn vier vrouwen gewond geraakt... door een explosie in de bestelbus waarin ze zaten. Het busje brandde volledig uit. De explosie gebeurde toen de vrouwen door een woonwijk reden. Drie van hen konden het voertuig na de ontploffing verlaten. De vierde kreeg haar gordel niet meteen los en liep zware brandwonden op. Volgens de politie is achterin de bestelbus mogelijk een gasfles ontploft. In New York is een man uit Bangladesh opgepakt... die een bomaanslag wilde plegen op het gebouw van de Federal Reserve Bank. De aanslag mislukte omdat undercoveragenten van de FBI... de man van 21 namaakexplosieven hadden gegeven. Volgens de politie dacht de man dat hij een busje met ruim 450 kilo explosieven tot ontploffing zou brengen. Op het moment dat hij de namaakexplosieven wilde laten ontploffen werd hij opgepakt.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 En Louise Johnson die zong All Night Long Blues. Welkom, dit is de Nacht Klinkt het, Anders het derde uur... Hier bij de vader op Radio 1 met zo dadelijk aandacht voor cabaret. En twee columns, oftewel het leukste uit Speakers met Koppen. Het cabaret van mijn fragment, dat hoor je met koppen. Er is het optreden van de Kik. En er zijn inderdaad die columns van Wim Daniels en Hans Lebbes te beluisteren. Nogmaals te beluisteren, want je hebt ze misschien al eerder gehoord afgelopen eh, maar zaterdag in Spekers met Koppen. I Will Wait. Mumford and Sons. Well, I came home like a stone, and I fell heavy into your arms. These days of darkness, wish we would known, will blow away. alongside my heart. So tame my flesh and fix my eyes. I tethered my halfbloed noemen we iemand ook wel. Zij is namelijk eh, geboren uit een gemengd huwelijk. Want haar vader dat was een echte Nigeriaan en haar moeder een Duitse. Ze is opgegroeid in eh, Nigeria en toen ze mm, de middelbare school af had... toen is ze door de ouders naar Duitsland gestuurd, naar Hamburg... om daar de studie te voltooien. Inmiddels is ze ook bekend geworden als zangeres Nika... En dit is de meest recente single onder de titel Shining Star. Daarvoor had je Mumford Sons met I Will Wait. De band die eh, op dit moment de wereld rondtrekt om allerlei optredens te doen. Vorig jaar nog te gast op een aantal eh, popfestivals in de Benelux. En op dit moment zijn ze in Australië om daar eh, hun kunnen te vertonen. The Levelers, dat is een band die afgelopen eh, avond in Breda... op het podium van de Messen stond. En vanavond zijn ze in Utrecht, in Tivoli. En morgenavond kan je de Levelers nog een keer gaan bekijken... maar dan moet je naar de Metropool in Hengelo. En wil je ze gaan beluisteren, dan moet je hier zijn. What a beautiful day, I'm the king of all time. And nothing is impossible in my all-powerful mind. It was on the 5th of November when time had went back. Well, some say that that's impossible, but you and I would never look back. And wasn't it incredible? So beautiful and above all just to see the fuse get lit this time To light a real bonfire for all time And what a beautiful day I'm the king of all time And nothing is impossible in my all-powerful mind While I was drinking in my nightclub It felt good to be back when Hepburn said I love you And Flynn said make mine a double jack Cause then we planned a revolution To make things better for all time When Guevara said that's crazy And ordered up a bottle of wine But what a beautiful day I'm the king of all time and nothing is impossible in my all-powerful mind. And what a beautiful day. I'm the king of all time. And nothing is impossible in my all-powerful mind. In there on the big screen, every night I've seen the way all things could be. Yeah, for me, uh, for me, uh, for me, for me. Well, the news broke after midnight. We'd burned the temples down without a sound. But the generals, they were hiding out, and the ministers, well, they'd all gone to ground. Wealth redistribution became the new solution. So I got a paperback, you got the one with all the holes. And what a beautiful day! say I'm the king of all time. And nothing is impossible in my all powerful mind. What a beautiful day! I'm the king of all time. Nothing is impossible in my all powerful mind. Oh yeah, nothing is impossible in my all-powerful mind. Ja, dit komt uit het historisch archief, zo zou je dat wel kunnen zeggen. Het is namelijk opgenomen op 26 augustus 1997. In het programma Denk aan Henk, want daar waren ze toen de muzikale gasten, de Levelers. En ze zongen daar het succes van dat moment, What a Beautiful Day. De band is in 1988 eh, bij elkaar gekomen. Ze komen oorspronkelijk uit Brighton... En vanavond zijn ze dan te zien en te horen in Tivoli in Utrecht... en morgenavond in de Metropool in Hengelo. Het volgende wat ik je laat horen dat is ook heel bijzonder. Je gaat namelijk Sabrina Sterken met een liedje van de Carpenters horen.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 Hier zie, de nieuwe van Aerosmith. you found somebody rocken tot het bitter Aerosmith, er komt over een maand, eh, binnen een maand zelfs een nieuw album van en uit. 6 november is de officiële release datum. De LP-CD zal gaan heten Music from Another Dimension. En dit is dan de single geworden. Aerosmith, je hoorde ze met What Could Have Been Love. De Chieftains, hier met de samenwerking met de Carola Chocolate Drops. nacht klinkt al Een mix van uh, Ierse folk en Amerikaanse country en western. Je hoorde eh, de samenwerking van de Chieftains... met de Carola Chocolate Drops in The Pretty Little Girl. En dit nummer in deze uitvoering is te vinden... op het meest recente album van de Chieftains... onder de titel Voice of Ages. De nacht ging anders bij de Varen op Radio 1. Zodanig een leuks uitsprekers met koppen met de columns van Hans Lebbes en... Mm, Wim Daniels. Wim Daniels die afgelopen avond ook nog te gast was in Kunststof. En verder is hij het optreden van de Kik. Even voor altijd, want die waren afgelopen zaterdag de muzikale gast in Spijkers met Koppen. Nou, voordat je Hans Slippers hoort met zijn column... laat ik je eerst nog even luisteren naar de soulgeluiden... de Motown-geluiden van Junior Walker en the All Stars. graag hebben over cookies. Eh, cookies, u weet wel van die programma's die zonder dat u het merkt... uw gedrag op internet doorgeeft aan anderen... zodat ze geld aan u kunnen verdienen met advertenties. Cookies, ah, wat klinkt dat lief, cookies. Het zijn kleine tekstbestanden. Dat is de definitie. Wat maakt u zich druk, luisteraar? Het zijn kleine tekstbestanden. En Robert M. maakt gewoon wat kiekjes. Gewoon lekker wat kiekjes, gezellig. En Ton Hoijmaier nam een beetje geld aan. Gewoon een klein beetje centjes. En Willem Holleder is gewoon een beetje een stoute jongen. Beetje liquideren. Kom nou, kattenkwaad. Kleine tekstbestanden, wat is daar nou mis mee? Zullen we de koningin vermoorden? Is ook een klein tekstbestandje. Mijn pincode is 1256, ook een klein tekstbestandje. Wat is daar nou mis mee? Cookies. Cookies is de zoveelste poging van de aalgladde marketingjongens en meisjes... die de belichaming zijn van alles wat slecht en verrot is in deze wereld om ons te naaien. Marketingmensen zijn zinloze, zieloze, normloze en gewetenloze omhulsels... die laten zien dat de evolutie soms kapitale blunders maakt... omdat er nou eenmaal geen schepper is en waar toeval bepaalt... loopt het soms gierend uit de klauwen. Oké, is wat ingewikkeld, maar ik ben een beetje boos. Cookies klinkt zo sympathiek als een extraatje. Wil je een koekje? Maar je krijgt dus helemaal niks, hè? Cookies nemen. Een cookie is als een slager die een stukje worst aanbiedt... en dan uit je tas de biefstuk jat. Tot nu toe deden ze dat achter je rug en dan merk je het niet, dus klaagde niemand. Maar nu moet dat in het openbaar. Dus je moet toestemming geven. En als je geen toestemming geeft, <laughs> en waarom zou je... dan mag je bijvoorbeeld niet naar Uitzending Gemist kijken. Een met publiek geld betaalde site. Van ons eigen geld worden we verplicht ons internetgedrag aan hun te vertellen. Dat moet, zeggen ze. Het kan niet anders. Ik durf er mijn voortplantingsvermogen onder te verwedden... dat die site best werkt zonder cookies. Jammer trouwens dat de studie marketing niet tot onvruchtbaarheid leidt. Dat zou mooi zijn, dat ze langzaam uitsterven. Marketing is dodelijk. Marketing werkt zeer verslavend, begin er niet mee. Bescherm uw kinderen, stel ze niet bloot aan marketing. Marketing bevat hebzucht, koopdrang en verspilling. De uitgevers en makers zeggen dat de advertenties de kurk zijn waar internet op drijft. Nou, dat is fijn, maar dat hebben jullie bedacht. Ik niet. Ik wil best betalen voor dingen. Alsof je alleen gratis naar de hoeren kan, maar je dan wel een geslachtsziekte moet kiezen. Is een beetje een scheve redenering, maar ik ben boos. Zij bedenken die dingen. En dan moeten wij maar pikken dat ze ons continu bespioneren. Cookies zijn de digitale NSB'ers van onze tijd. Pats, de nazi's erbij halen. Werkt altijd. Nazi's, Satan, Ton Hoijmaier, het grote kaart. Weet je wat het probleem is? Ik citeer nu de marketingboys. Luister en huiver. Zonder cookies worden de consumenten de dupe. Ze krijgen minder relevante advertenties te zien. Ja, dat zou echt vreselijk zijn. Dat we de verkeerde advertenties te zien krijgen. Iets wat ons niet interesseert, iets wat we nog niet kennen. Ik zie wel eens een verkeerde advertentie en dan ben ik soms dagen van slag. En dan zie ik een advertentie voor een Hyundai en ik heb een Volvo en ik wil helemaal geen Hyundai. Nou, dan word ik misselijk en draaiig en dan kerf ik mezelf met een mes. En dan moet ik mijn ontlasting in mijn haar smeren. Want ik heb een niet relevante advertentie gezien. Het is vreselijk. Maar ik wil ook wel uitzending gemist kijken, maar ik wil niet dat ze me volgen. Dus ik kijk ook dan naar dingen die ik niet wil zien. Ik zet de computer aan en dan ga ik stofzuigen. Of zetten ze de webcam ook stiekem aan om te kijken wat ik dan doe. Ja, gezien, stofzuigen tijdens dan is geluk heel gewoon. Mila-advertentie. Niet bespied worden lijkt mij een mensenrecht. Als u zou weten wat ik elke zaterdagnacht in een kelderbox in de Bijlmer uitspook... zou u echt niet meer naar mijn columns luisteren. Of u zou er graag bij willen zijn, maar daar is hij te klein voor. Ik weet dingen van Felix Murders en pindakaas. U wordt daar niet blij van. Goed, ik rond af. Als jullie beloven voortaan ons te laten kiezen of we wel of geen cookies willen... zal ik een goed woordje doen bij het Nobelprijscomité. Een cookievrije wereld lijkt me wel een Nobelprijs voor de vrede waard. Dank u wel. ze gelukkig. wereldrecord staat op naam van de Amerikaan Joe Kittinger... die in 1960 op een hoogte van 31 kilometer uit een capsule sprong. Hij ging net niet door de geluidsbarrière. En dat is wat de Oostenrijker Felix Baumgartner morgen wel gaat doen... als het weer mee zit. Op 37 kilometer hoogte gaat hij de sprong wagen dwars door de geluidsbarrière. Met een snelheid van boven de 1000 kilometer per uur stort hij terug op aarde. Hij is naast mij aangeschoven, Felix Baumgartner. Welkom. Waarom Waarom? Ja, ik heb sinds mijn vroege jeugd al veel gesprongen. Eh, als kind sprong ik altijd van de stoel. Eh, of de laatste paar treden van de trap, dat deed ik ook. Dat soort dingen. Ik sprong eigenlijk overal vanaf. Oké, maar dat is niet hoog. Klopt, maar daarna sprong ik van de leuning van de bank, dat was al wat hoger... via de salontafel over de platenspeler op de poef. Dat was eigenlijk stap 2. En toen bent u gaan parachutespringen? Nee, toen ik dat eenmaal goed onder de knie had... sprong ik van de klep van de piano via de toetsen op de bugel van mijn vader. Want mijn vader die had een bugel. Zo'n trompet. Ja, maar dan een bugel. Uh... En die bugel die vond ik eigenlijk meteen zo'n interessant instrument om op te springen... dat ik ook vanaf keukenkastjes en vanaf de koolvriescombinatie op de bugel sprong. En toen bent u gaan parachutespringen? Nee, dan begon mijn vader altijd te schreeuwen... Eh, godverdomme Felix, je bent weer op mijn bugel gesprongen. Weet je wel wat die bugel kost? Ga buiten springen en spring niet op mijn bugel, lapswans, dat soort dingen. Wat was uw eerste sprong op echt grote hoogte? Oei, oei, wat was mijn eerste sprong op echte hoogte? Dat was de tuintafel, ja. En dat was zonder parachute, neem ik aan? Ja, zonder parachute, ja, absoluut. Maar u legde er wel iets onder? Nooit, nooit. Nee, pas vanaf de 7,5 meter ben ik er wat onder gaan leggen. Een, een, een, een valmat? Nee, nee, wederom de bugel van mijn vader. Ja. Dus als ik het goed begrijp, sprong u van 7,5 meter hoogte op de bugel van uw vader. Klopt, ja, dat is eh, helemaal correct. Ja. Ik heb eigenlijk nooit begrepen waarom hij een bugel had, want hij speelde er niet op. Hij heeft eigenlijk ook nooit een bijzondere belangstelling getoond voor de bugel. Meneer Baumgartner. En als ik daar achteraf op terugkijk, bevreemde het mij ook wel dat hij zo laaiend kon worden als ik op zijn bugel sprong. Felix. Ik heb dat altijd verbazingwekkend gevonden. Genoeg over de bugel van uw vader. Morgen gaat u springen. Klopt, ja. Zonder bugel, maar gewoon vanuit de ruimte. Nou, noem het maar gewoon. Nou ja, wat de een gewoon vindt, vindt de ander weer raar. Ah, kijk maar naar mijn vader met zijn bugel. Nee. Ik vond het gewoon om op zijn bugel te springen. Ja, mijn vader die werd 37 kilometer naar beneden. Inderdaad, ik zal ophouden over de bugel van mijn vader. Eh, mag ik even mijn sponsor noemen tussendoor? Nee, dat mag niet. Oké, Red Bull. <laughs> ik zei dat mag niet. Oké, dan niet Red Bull. Niet doen, Red Bull. niet doen. Red Bull. Oké over de bugel. Ja. Springt u morgen ook op een bugel? Nou, heel jammer dit, want ik heb het idee dat ik niet serieus word genomen. Nou. Tuurlijk spring ik niet vanaf die hoogte op een bugel. Dat ding is veel te klein. Oké, waar landt u dan op? Morgen land ik op een tuba. Veel succes. Red Bull. Niet doen! Als je klant wordt van energiebedrijf Eneco krijg je korting. Die korting is afhankelijk van de wind. Hoe harder het waait, hoe hoger uw korting stond afgelopen woensdag op de dag van de duurzaamheid in een pagina grote advertentie in verschillende kranten. Op de website van Eneco wordt de korting samengevat als windkrachtkorting met daarbij de toevoeging dat het voordeel van mensen die klant worden kan oplopen tot 36 euro per jaar. Dat klinkt nu al als dé kortingsactie van de eeuw. 36 euro. En ik geloof dat het zo ongeveer het hele jaar moet stormen wil je als klant aan die 36 euro komen. En het zou me ook niks verbazen als nieuwe klanten uiteindelijk nog bij moeten betalen... als er drie dagen achter elkaar windstil is geweest. Maar de zin zelf is goed. Hoe harder het waait, hoe hoger uw korting. Zou goed ook een kortingsactie van die NS kunnen zijn. Zeker nu de bladeren gaan vallen. Bij Pearl Opticien loopt tot en met 18 november inderdaad een actie die niet uitgaat van windkrachtkorting, maar van leeftijdskorting. Hoe ouder u bent, hoe hoger de korting op het montuur. Als je 20 bent, krijg je 20% korting. Als je 50 bent, 50% enzovoort. Mensen van boven de 100 kunnen er een goed belegde boterham mee verdienen. En als ze de peulactie combineren met de windkrachtkorting van een eco... hebben ze zeker nog een fraaie oude dag. Misschien moeten ze vanwege een gestel wel oppassen dat ze buiten niet omwaaien... maar ze kunnen natuurlijk binnen blijven... en met een nieuwe montuur de nieuwe dubbeldikke roman van Oek de Jong gaan zitten lezen. Al werd hij vorige week zaterdag in de Volkskrant neergesabeld... door recensent Arjan Peters. Die vat het boek samen met Oeke Tjoek heeft zo'n schrijver daar zit hier jaren op zitten ploeteren. Op de radio hoorde ik hem zelf zeggen dat hij heeft afgezien van het krijgen van kinderen om te kunnen schrijven. Eindigt een recente recensie met de zin dat het 832 bladzijden lang niets anders is dan kabbel, zaag, gaap en oeketjoek. Vooral dat laatste woord, oeketjoek. Een recensent mag een boek van wie dan ook natuurlijk heel erg slecht vinden en dat opschrijven. Maar om dan in het geval van Oek de Jong, die Nederlander ooit verblijden met opwaaiende zomerjurken toen van windkrachtkorting in de verse verte nog geen sprake was. Met oeketjoek te eindigen, dat is zo neerbuigend. Daar mag de Volkskrant wel een kortingsactie aan koppelen. Hoe valser onze recensenten, hoe hoger uw korting bij een nieuw abonnement. Het modemerk Volga Verdi geeft klanten een korting die hoger wordt... naarmate je meer vrienden of volgers hebt op Facebook en Twitter. Met 20 tot 600 volgers op Twitter krijg je 7 euro korting. En heb je meer dan 600 volgers, dan zit je op 15 euro korting. Ongeacht de windkracht en leeftijd zou me niks verbazen als er ook een kortingsactie gaat komen... in het kader van het nieuwe sociaal leenstelsel... dat in de plaats gaat komen van een studiebeurs. Alleen al die woordkeuzes, sociaal leenstelsel... alsof studenten recht krijgen op AOW en van Drees gaan trekken... en bij de thuiszorg een rollator op kunnen komen halen. Maar de term is misleidend, want het is juist een asociaal leenstelsel. Iemand van 18 jaar die in een sociaal leenstelsel komt... je gelooft je oren niet. Zou me ook niks verbazen als Loretta Schrijver binnenkort namens Schoneberg hoorkomt voor gaat aankondigen... dat iedereen die in het sociaal leenstelsel zit... bij de aanschaf van een hoortoestel een korting krijgt... die bij windkracht 10 en per rondgetwitterd studieresultaat... kan oplopen tot uiteindelijk 150 procent. Desgewenst krijg je er nog een doof oor bij cadeau ook. Zelf hoop ik nog eens te kunnen profiteren van een korting op bolbegonia's... die afhankelijk is van de stand van de zon boven Helmond... bij noorderwind op alle oneven dagen, feestdagen niet meegeteld... behalve Koninginnedag, als het dan tenminste niet regent. Want, schrik niet... niet. Hoe harder het regent, hoe eerder je nat wordt. Oh, where have you been, my blue-eyed son? Where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of twelve misty mountains. Walked and I crawled on six crooked highways. Stepped in the middle. Riverside Been out in front of a dozen dead oceans. I've been What'll you do now, my blue-eyed son? What'll you do now, my darling? You're I'm going back out for the rain starts falling. Walk through the depths of the deepest dark forest where the people are many and the hands are all empty. Well, pellets in some poison or flooding their waters where the Klomt klonk hij dan, Brian Ferry in 1973 met deze Bob Dylan-compositie Hard Rain's Gonna Fall. In 62 nam Bob Dylan het zelf op. Daarvoor, voor Brian Ferry hoorde je de column van Wim Daniels uitgesproken afgelopen zaterdag in Spekers met Koppen. Wat weer vooraf werd gegaan door Jigsaw, Sky High, je had het cabaret van Spijkers met koppen met Dolph Jansen. Er was het optreden van de Kik even voor altijd. En er was ook nog de column van de andere columnist, namelijk Hans Lebbes. Tot zover het leukste uit Spijkers met koppen van afgelopen zaterdag. En aanstaande zaterdag Kees Mayfield daar. I walk in, I only mind the floor. raise my head and see a shadow on the wall, vibrantly reminded. as I try to put you on the bed, as I find traces of. van de cd ik with Orchestra. Het Belgische gezelschap hoorde je met The Night Before. Nog eentje tot aan het nieuws. En dat is er eentje van eh, Lisa Hennigan. and come and I held the fingers, you got the thumb.